Kees Groot met het NOS-journaal. Het bestand tussen bij. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen in de Gazastrook aan te vallen... nadat er volgens Israël drie raketten waren afgevuurd vanuit Gaza. De raketten hebben geen slachtoffers gemaakt. Vorige week zondag sloten Israël en Hamas een driedaags bestand... dat daarna een paar keer is verlengd. De raketten van vandaag waren de eerste ernstige schending van het bestand... Beide partijen onderhandelen in Cairo over een permanent bestand, maar de standpunten liggen ver uiteen. Herstel van werkgelegenheid, groei en banen zijn de komende tijd de prioriteit in Nederland. Dat zei premier Rutte tijdens de informele bijeenkomst van het kabinet op landgoed Nijenhuis in Overijssel. Het kabinet spreekt daar over de voorbereiding van de begroting en van Prinsjesdag. Rutte benadrukte dat dat ook gebeurt tegen de achtergrond van de vele gebeurtenissen in het buitenland. Hij noemde met name de toestand in Oekraïne en Irak. In Berlijn is paniek uitgebroken nadat bij een vrouw in een arbeidsbureau symptomen van ebola waren ontdekt. De vrouw van 30 is voor onderzoek naar een kliniek gebracht. Het gaat om een vrouw met de Duitse nationaliteit van Afrikaanse afkomst. Berlijn is voorbereid op ebola gevallen. In de kliniek waar de vrouw nu is kunnen 20 ebola patiënten terecht. Parkeerbedrijf SMS Parking moet gegevens over zijn klanten overdragen aan de Belastingdienst. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De fiscus wil met die informatie controleren of leaserijders niet meer privékilometers hebben gereden dan ze opgeven. Het gerechtshof in Den Bosch geeft toe dat het overdragen van de gegevens in strijd is met de privacy, maar vindt een juiste belastingheffing meer in het algemeen belang. Andere parkeerbedrijven hebben al eerder gegevens overgedragen aan de Belastingdienst. Het weer, buien, mogelijk met onweer. Tussen de buien doorgeregeld zon. Het wordt 16 graden. Vanmorgen tot in het weekend wisselvallig en 17 tot 19 graden. Dit was... Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet heel druk op de wegen. Er staat maar één file in de Randstad op de A7 Hoorn-Zaandam. Tussen Purmerend en de afrit Weide-Wormer 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinfo.